Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een half uurtje begint in de Tweede Kamer het debat over de nieuwe transgenderwet. Nu moet je, om de M of V in je paspoort te veranderen, langs een arts voor een gesprek. Freya heeft een tijdje geleden zo'n gesprek gehad. Voor mij was het grootste probleem dat het echt heel betuttelend was. Dus het was voor mij heel vernederend om daar nog naartoe te gaan. En dan een soort van een vleeskeuring in te gaan van... oh ja, ben ik wel echt trans bij wijze van spreken. Voor iemand die ik niet ken, die ik daarvoor nog nooit eerder gezien heb... en iemand die zelf ook zegt: van ja, ik kan ook helemaal niet weten eh, of jij trans bent eh, na dit ene gesprek. Daar ken ik jou gewoon niet lang genoeg voor. In de nieuwe wet wordt die deskundige check dus geschrapt. Dat vinden deze mensen eigenlijk wel logisch. Hoe kan een ander dat eigenlijk voor jou eh, bepalen of dat wel of niet zo is? Dus ja, ik vind dat mensen dat zelf gewoon moeten kunnen aangeven. Ja, ik vind dat gewoon prima. Ik vind dat het gewoon moet kunnen. als ze er geen behoefte aan hebben om eerst nog met iemand te praten? ben het niet helemaal mee eens. Want als zij daar zelf van overtuigd zijn dat het niet nodig is... waarom zouden ze dan per se verplicht moeten worden. Volgens critici wordt het zonder zo'n gesprek juist te makkelijk om van gender te veranderen. De Tweede Kamer moet nu dus de knoop doorhakken. Wil je meer weten over de voor's en tegens van de nieuwe wet? Mijn collega Marco vertelt je er meer over in onze podcast Lang Verhaal Kort. De corona-herfstgolf die is misschien weer begonnen, zegt het RIVM. Ze zien dat steeds meer mensen het virus krijgen. Er liggen nog niet veel mensen met corona op de intensive care. Maar het RIVM herhaalt dat je je moet testen als je klachten hebt... en hoopt ook dat mensen een nieuwe boosterprik gaan halen. Mathieu van der Poel zegt sorry voor het opstootje met twee meiden in zijn hotel in Australië. De twee hielden hem wakker door op zijn deur te kloppen... terwijl hij de volgende dag voor het WK wielrennen moest fietsen. Van der Poel is inmiddels geland op het vliegveld en zei er dit over voor de camera van het Vlaamse VTM. Nee, dat is eh, wat ik gezegd heb. Ik heb uh, eh, een meisje vastgehad aan de arm. Eh, zeker niet met de bedoeling om iemand pijn te doen. Ik denk iedereen die mij kent weet dat ik nog nooit iemand pijn heb gedaan. En, ehm, ja, er gaan heel veel verhalen rond over duwen en zo. Dat is, dat is absoluut niet waar. Dat is niet wat er gebeurd is. 2K werd uiteindelijk een anticlimax voor de Nederlander. Hij startte nog wel, maar stapte al snel weer van zijn fiets. Het weer morgen iets minder nat dan vandaag, dan is het een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Weinig bijzonderheden op de wegen in onze regio vanmiddag. 10 minuutjes vertraging bij Roelof Arensveen op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Vels op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer file en 20 minuten vertraging op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn.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 Ik begin met een drietal songs over Amsterdam. De eerste werd vertolkt door Buck Owens, maar ook Mary Gauthier is aanwezig met haar kijk op onze hoofdstad... En zo te horen bezocht Danny Mac het Red Light District. streets with you, wide awake, a dream come true. streets of old Amsterdam And I wish I could find someone warm that I could hold on to And lay there beside her and tell her how lucky I am as they bring forth their chill to the winter. And the rain makes them shiver and dance like they're almost alive. And as I cut through the night, I see glowing red lights above windows. And the women behind them call me to their bosoms But I know I can't stay for the night And I'm thousands of miles from my homeland And I'm walking the streets getting stoned But if I can hang on Till I find the right song I'll be happy and drifting along just like everything does with the winter. favoriete album van de maand. Na een pauze van 15 jaar keerde ze terug naar de opnamestudio's voor haar vijfde album Walking on the Wire. Blij dat Danny Lee weer van zich laat horen. Ze voegde de Mexicaanse flair toe aan Pain of Surrender, met een horensectie die bijdraagt aan de pijn veroorzaakte door een vertrekkende minnaar. I know the name. stopte Peter Sinclair met de middelbare school om zijn muziekcarrière voltijds voor te zetten en bracht vervolgens zijn eerste single Tell Chris en Willie uit. deze week. We'll Sweet Out the Ashes in the Morning werd voor het eerst in 1968 uitgebracht door Carl en Pearl Butler. Veel bekender is de uitvoering van Graham Parsons met Emmylou Harris. Let vooral op de laatste. Graham Parsons is van enorme betekenis voor de latere ontwikkeling van de country geweest. you hold. De stem van Stacey Antonell is krachtig, maar ze weet ook wanneer ze een stap opzij moet zetten en de instrumentatie het verhaal moet laten vertellen.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 Maar dan in de country charts. dreams come true. Crazy van Bo is een aanstekelijk werkje. Crossroads. Hot stuff. Made in Holland. De twee matadoren, Robert Smith en Jack Mays, de een in de blues en de ander in de Americana, hebben elkaar gevonden in This Train. This train is bound for glory. nothing but the righteous and the holy. This train, this train is bound for glory. This, train, train. This train don't carry no gamblers. This, train. This train don't carry no gamblers. This train. This train don't carry no gamblers, liars, thieves, nor big shot ramblers. This train is bound for glory. This train. train don't carry no liars. This train, this train don't carry no liars. This train, this train don't When the Grass Grows Over Me is een song van de veelbelovende Jody Kailola Band. behoeft geen krans. Dick van Altena en Johan Jans op stiel met Don't You Ever Get Tired of Hurting Me. get tired of hurting me. You must think I look bad. Je country uit eigen land. Tammy Nelson schreef Beyond the Stars met Delaney Davidson over de dood van haar vader. En begon te dromen over de mogelijkheid dat Willie Nelson het samen met haar zou zingen. Haar droom is werkelijkheid geworden. together. Tears on my face when I realize that we're still apart. I close my eyes and I try to go back to my slumber. The only place that you exist now since you did depart. guitar. curtain of indigo and come and go with me. Follow me up past the moonlight and beyond the sky. I won't let the breath leave my chest without taking you with me. Here in my heart we will never depart, darling, we'll fly. Beyond the stars, can you hear the guitar? of the Wine is een intiem, lichtzweverig nummer waarin ze haar pijn om een oud liefdesverdriet niet te boven komt. Ze wordt ondersteund door een wervelend orgelarrangement.